Citydijkers met het internationaal. De landen van de G7 gaan kijken of ze oorlogsschepen kunnen inzetten... om olietankers veilig uit het Midden-Oosten te laten vertrekken. Die kunnen nu niet weg doordat de straat van Hormuz door Iran is afgesloten. Daardoor is de olieprijs snel gestegen. De oorlogsschepen moeten de tankers gaan begeleiden door de zeestraat. Er wordt de komende tijd gekeken of dat mogelijk is. Bij een aanval van Israël op de Libanese hoofdstad Beirut... zijn volgens Libanon zeker acht doden gevallen... De aanval was bij een strand ten zuiden van het centrum van de stad. Er zou volgens nieuwszender Al Jazeera een voertuig onder vuur zijn genomen... maar wie of wat het doelwit precies zou zijn geweest is niet duidelijk. Het Israëlische leger zegt tientallen doelen van Hezbollah in Libanon te hebben gebombardeerd. Die groep wordt gesteund door Iran. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht is opgepakt omdat hij kinderporno in zijn bezit zou hebben. De man van 77 werd vorige maand opgepakt. Er zijn spullen van hem in beslag genomen en de beelden die daarop staan worden nu onderzocht. De man was van 1996 tot 2011 burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. En daarvoor was hij dat ook nog in een gemeente in Brabant. De Deense topchef René Redzepi vertrekt bij Noma in Kopenhagen. Dat wordt gezien als een van de beste restaurants ter wereld. Redzepi lag de afgelopen dagen onder vuur na een artikel in de New York Times... Daarin werd hij beschuldigd van het fysiek en psychologisch mishandelen van zijn personeel. Hij zou hen in het gezicht hebben geslagen, tegen de muur hebben geduwd... en hen hebben geprikt met keukengerei. Het was ook niet voor het eerst dat de sterrenchef door het stof moest vanwege zijn gedrag. In een video zegt Redzepi nu dat hij een stap terug doet. Het weer, het is overal droog momenteel bij 1 tot 6 graden.